Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. In Turkije zitten mijnwerkers vast onder de grond na een aardverschuiving bij een goudmijn daar. Een grote hoeveelheid aarde is van een berghelling afgegleden. De kans is groot dat er mensen omgekomen zijn, zegt correspondent Mitra Nazar. Er wordt gevreesd wel voor die negen mensen dat die daaronder liggen. Ehm, maar goed, het is nog niet helder hoe dit heeft kunnen gebeuren. Het lijkt er namelijk ook niet op dat, dat, eh, dat het door beersomstandigheden is gebeurd uh, of zo. Dus daar, daar moeten we nog... Eh, eh, informatie over krijgen. De goudmijn ligt in het noordoosten van Turkije. Bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heerst een angstcultuur en giftige werksfeer. Dat blijkt uit onderzoek van vakbond FNV. Honderden ambtenaren klaagden over grensoverschrijdend gedrag. Het gaat onder meer om pesten, intimidatie, discriminatie, schreeuwen of koffiebekers naar iemands hoofd gooien. Vooral bij het RIVM, een afdeling van het ministerie, gaat er veel mis, zegt de vakbond. Ze zeggen dat de cultuur daar moet veranderen. Voor het eerst is in Engeland iemand schuldig bevonden aan het sturen van dickpics. Hij appte ze naar een meisje van 15 en een volwassen vrouw. Die schakelde de politie in. De man kan nu twee jaar cel krijgen. Het is de laatste dag carnaval. De meeste feestgangers zullen zo ongeveer blut zijn. Maar een man uit Den Bosch wordt rijker en rijker. Hij raapt de statiegeldblikjes op in de stad. Bij Omroep Brabant vertelt hij wat dat schuift. Dan pak je gewoon in één keer 3, 4, 5 euro. Stel je zou 5 euro op straat zien liggen, laat je het dan opleggen? Ja, hij dus niet en de gemeentedienst zal hem vast dankbaar zijn. Het weer. Vanavond trekt de regen over het land. Gek genoeg wordt het ook warmer, want het gaat om een warmtefront. Vanavond is het 6 graden en aan het einde van de nacht al een graad of 10. Morgen droog met zon, maar smiddags toch weer regen en rond de 12 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB.